uur. met het NOS Journaal. De gemiddelde pensioenleeftijd lag vorig jaar voor het eerst boven de 65 jaar. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde Nederlander in 2019 met pensioen ging toen hij 65 jaar en ruim een maand oud was. In 2018 was dat nog vier maanden eerder. De pensioenleeftijd stijgt doordat mensen ook later AOW krijgen. Van alle werkenden ging vorig jaar nog maar een derde voor zijn 65 e met pensioen. Bijna drie keer zo weinig als in 2006. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft jarenlang Nederland en andere West-Europese landen kunnen bespioneren... door misbruik te maken van een deal met Denemarken. Een klokkenluider heeft tegen de Deense publieke omroep gezegd... dat was afgesproken dat de NSA toegang kreeg tot internetverkeer met Oost-Europa. Maar de VS zou die toegang ook hebben gebruikt om Denemarken en omliggende landen... als Duitsland, Nederland en Zweden te bespioneren. De Nederlandse geheime dienst zegt in een reactie hier niet van op te kijken... omdat iedereen spioneert. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt dat het Rijk snel wat moet verbeteren aan de zorgtaken die vijf jaar geleden aan gemeenten zijn overgedragen. Zoals de jeugdzorg, de zorg voor kwetsbare ouderen en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het SCP constateert dat er weinig terecht is gekomen van het idee dat deze mensen door een lokale overheid beter geholpen kunnen worden. Nederlands elftal gaat alleen door naar de finale ronde van de Nations League. Als het komende woensdag van Polen wint en Italië op hetzelfde moment niet weet te winnen van Bosnië-Herzegovina. Oranje is afhankelijk van het resultaat van de Italianen, omdat die sinds gisteren aan de leiding gaan in de kwalificatiegroep 1. Nederland won zelf gisteren met 3-1 van Bosnië-Herzegovina. Het weer vannacht trekken buien over het land, mogelijk met onweer en forse windstoten. Morgen bewolkt en buien. In de loop van de middag breekt de zon vaker door. Het wordt dan ongeveer 12 graden.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 But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm.